Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met onderzoek... naar de dodelijke schietpartij in het Brabantse Oosterhout. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Niemand anders raakte zwaar gewond. Het schietincident was midden op straat. Het motief is nog niet duidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Onder meer dat de twee overleden slachtoffers op elkaar hebben geschoten. In Turkije is een Zweedse journalist opgepakt. De verslaggever kwam aan in het land om daar verslag te doen van de grote protesten tegen de regering die al ruim een week bezig zijn. Volgens Turkse media wordt de journalist ervan beschuldigd president Erdogan te hebben beledigd en lid te zijn van een terroristische organisatie. De protesten begonnen nadat de burgemeester van Istanbul, die ook een belangrijke oppositieleider is, werd opgepakt. In Urk heeft vannacht brand gewoed in een oude brandweerkazerne. Voor zover bekend was er niemand in het pand aanwezig. Bij de brand kwam veel rook vrij. De kazerne wordt niet meer gebruikt. Sloopwerkzaamheden waren begonnen om plaats te maken voor appartementen. En vorig jaar wilde de gemeente dat er zo snel mogelijk begonnen zou worden... met die sloopwerkzaamheden vanwege brandgevaar. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn reddingswerkers nog steeds op zoek naar ongeveer 100 vermiste bouwvakkers. Door de aardbeving gisterochtend stortte een appartementencomplex in aanbouw in. Er zou nog, iemand, eh, zou nog niemand onder het puin vandaan zijn gehaald. Het epicentrum van de aardbeving lag bij de stad Mandalay in Myanmar. In dat land vielen volgens de regering zeker 144 doden. Waarschijnlijk zijn er duizenden mensen om het leven gekomen. Het weer, op veel plaatsen bewolking en nu, zo nu en dan regen.